Door Almegens met het NOS-journaal. President Trump houdt prezidenting in de Amerikaanse verkiezingen. Dat zei hij in gesprek met CBS News. Trump zegt dat hij Poetin streng heeft aangesproken op verdere inmenging. Na de top in Helsinki met Poetin kreeg Trump eerder deze week veel kritiek. Hij viel daar zijn eigen veiligheidsdiensten af. Later zei hij dat hij zich had versproken. Vandaag sprak Trump de inlichtingendiensten opnieuw tegen toen hij zei dat de VS geen doelwit meer van Rusland is. Vorige week maakte het hoofd van de inlichtingendiensten nog een andere inschatting. Later zei het Witte Huis dat hier opnieuw sprake was van verwarring. Trump zou nee hebben geantwoord op een andere vraag. De biologische landbouw zit in de lift. De biologische varkenstapel groeide volgens het CBS met bijna een kwart ten opzichte van een jaar geleden. In de biologische akkerbouw is vooral de aardappelproductie toegenomen. Ook werd er ruim 12% meer onbewerkte biologische koemelk naar de zuivelfabrieken aangevoerd en nam het aantal biologische eieren voor consumptie toe met ruim 14%. Momenteel wordt ruim 56.000 hectare landbouwgrond in Nederland gebruikt voor de biologische landbouw. Dat is ruim 3% van alle Nederlandse landbouwgrond. De brandweer gaat de hele nacht door met het blussen van een brand in de Loonse en Drunense duinen. Het Brabantse natuurgebied is extreem droog en het vuur woedt nu onder de grond. De hele nacht zullen minstens vier brandweerwagens ingezet worden. De brand ontstond aan het begin van de middag. politie onderzoekt de oorzaak, maar door het vuur zijn veel sporen verloren gegaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Het weer, vannacht vrij helder, 11 tot 17 graden wordt het... en er kan een mistbank ontstaan. Overdag weer zon, afgewisseld door bewolking. Wordt het 23 tot 30 graden. Vrijdag kan er in het oosten of zuidoosten van het land een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah.